8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Onderzochte dieselauto's van Opel, Mercedes, Audi en Peugeot... stoot in de praktijk drie tot acht keer zoveel stikstofdioxide uit als toegestaan. Dat blijkt uit e-mails tussen TNO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu... die de NOS heeft opgevraagd via de wet Openbaarheid van Bestuur. Alle geteste auto's doen het op de rollenbank beter dan op de weg. De Mercedes-Benz C-klasse 220 stoot op de weg zelfs 20 keer zoveel uit als in de testsituatie. Het rapport uit 2015 is openbaar, maar tot nu toe was niet bekend welke auto's TNO had onderzocht. Bij Xenos moeten de komende tijd 250 medewerkers weg. Zes of zeven filialen worden gesloten. De maatregelen zijn onderdeel van een reorganisatie... die volgens het bedrijf nodig is om de positie van Xenos te versterken. In totaal heeft Xenos 3500 medewerkers en zo'n 200 winkels in Nederland. Bij de banen die verdwijnen gaat het vooral om leidinggevende en coördinatoren. Xenos is onderdeel van het Blokker-concern. Daar werden vorig jaar ook al 440 banen geschrapt. Regeringspartij PvdA gaat minister Schultz dwingen haar plan in te trekken om bouwen in het kustgebied makkelijker te maken. De partij gaat daarvoor een motie indienen. En het is bijna zeker dat hij de steun krijgt van een Kamermeerderheid. Een groot deel van de oppositie is ook tegen versoepeling van de regels om aan de kust en in de duinen te bouwen. De informatieborden op de perrons van treinstations doen het niet. Het gaat om een landelijke storing die sinds 4 uur vanmiddag duurt. De NS adviseert reizigers om de reisplanner-app te gebruiken... of op de gele vertrekkaart op de perrons te kijken. Ook worden de vertrektijden omgeroepen. De NS is bezig met het oplossen van de storing. De oorzaak van het probleem is niet bekend.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 Een vol uur Soul Train. En dan zijn we er weer. Tweede week alweer van de Soul Train. En het was eh, moeilijk aankrijgen, dat ding. Maar dat maakt niet uit. Extra houtblok op het vuur en dat ding dat gaat als een, ja, werkelijk als een trein.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 Soul, Soul, Soul Show, Soul Train, geef het de naam. Ga dan met de muziek, ga die door mij. Ik, eh, ik heb een, eh, een gezellig clubje hier. Eh, de Beachmasters die zitten er in de keuken. En ja, die schoppen we er zo uit natuurlijk. Want de soul is alleen voor de soul-liefhebbers. En Ingrid Bol, die was hier ook nog. Want zij het, raad het plaatje. En die gaat dus met een LP naar huis toe. Ik mocht niet meedoen door omstandigheden. En ja, dat vond ik, dat vond ik toch, wel, toch wel kwalijk eigenlijk.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 See my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. naast eh, verzoekjes via eh, Facebook, WhatsApp en eh, via de mail... nu ook al telefoontjes krijgen in de studio. Ja, dat, dat is te veel eer allemaal. Maar <laughs> Yvonne uit Bloemendaal, hartelijk dank. En wat zal ik het voor je draaien? Patches van Clarence Carter. Misschien ken je dat, misschien ken je het niet. Of nu wel. I was born and raised down in Alabama... on a farm way back up in the woods... I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, of course, deep down inside he was hurt because he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Old oh, life had kicked him down to the ground when he hard to get up. Life was kicking back down. One day, Papa called me to his dying bed. Put his hands on my shoulders and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I tried a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields. Cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids are grown, they just took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, I just, I'm the your son. The blood of family through. My son, it's all left up to you. Oh, I can still hear Papa's voice say, Patches, I'm depending on your son. I'm trying. Ja, Clarence Carter met Patches. En deze speciaal, <clears throat> draai speciaal eigenlijk voor Yvonne uit eh, Bloemendaal. En eh, Charles, ik zie jou straks. Neem je nog wat lekkers mee voor bij de koffie? Hmm. Oh, when the sun is down and burns the tar up on the roof And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof On a blanket with my babies, where I'll be. Under the boardwalk. Out of the sun. Under the boardwalk. We'll be having some fun. Under the boardwalk. People walking above. Under the boardwalk. We'll be making love. Under the boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. On a blanket with my baby sound of The Drifters. Franklin, you make me feel. Ja, dat doe je zeker. Nou ja, mij niet natuurlijk, maar... Hè? <laughs> ik, eh, ik ben achtergekomen, dat, eh, ik kom overal achter natuurlijk. We hebben ook luisteraars tegenwoordig in Rozendaal En eh, dat is... ja, de voornaam ben ik alleen Siska. En dat hoor ik dan weer via mijn goede vriend Charles. En die spreekt haar dan ook weer via... Wat voor medium dan ook, de buurtkrant of de belbus. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, Roosendaal... Eh, leuk dat je luistert naar eh, de Soul Train, ZFM eh, Zandvoort. En dan mocht je willen reageren, nou ja, het kan altijd via Facebook. En je vroeg geen nummer aan, dus dan draai ik er zelf maar eentje. Als, dat doe ik voor iedereen die net luisterde, voor de allereerste keer. En verder zie ik ook dat ja, Irving is weer in de house. Texas is in de house. En Zandvoort zelf is een paar keer in de house. Voor de rest is het vrij rustig allemaal. Het is ook wel eens een keertje fijn, zeg ik daar maar. Bernadette van de Four Tops. Wel bekend natuurlijk. Nou ja, zojuist komt eh, mijn collega binnen. Collega Tevens, goede vriend die eigenlijk vanaf 10 tot 12 zou draaien. Maar goed, hij zegt ik wil drie van de sol meekrijgen. En ik denk, weet je wat, ik neem wat lekkers mee voor bij de koffie. En wat denk je? Pepernoten. Ik vind, het, eh, ik vind het allemaal goed. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het allemaal heel erg gezellig. In ieder geval tot 10 uur draaien dus de Soul Train. En het nummer eh, wat je net hoorde ging dus speciaal richting Roosendaal. En ik hoop dat je het, het kon waarderen, zeg maar. Ja. Mhm, ja. Oké, dan hebben we verder nog een luisteraar. Die zit, eh, die zit in Zandvoort. Eh, ik zal het proberen te doen in mijn, uh, in mijn kolenboer Engels. En the next song especially for Little Jamaica. Little Jamaica is de food truck van Zandvoort. En all the kind of delicious food, you can get it there. So. En dan even in het Nederlands. <laughs> ik wil graag het volgende nummer even opdragen aan aan eh, Lauren eh, Little Jamaica. Want uh, wat hij uh, in haar eentje voor elkaar krijgt... dat, nou, dat vind ik geweldig. Een eenmanszaakje in Zandvoort, een foodtruck... met alleen maar de lekkerste ding uit Jamaica. En voor Jamaica, ja, dan mag je hem altijd wakker maken natuurlijk.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 city necessary Tina Turner. Ja, ja. Ik zeg altijd maar zo. Ik zeg maar Ike. Nou ja, goed. Ik krijg dus eh, ja, de, de, de, de collega van het allerlaatste uur. Ah, de laatste twee uur. Eh, die heb ik al binnen. Dus, eh, en ik vind het heel erg onbeleefd om dan nou niet te zeggen van... Nou, weet je wat? even een koffiebreekje. Nou, ik vind dat dat moet gewoon kunnen. We gaan eens even kijken hoe we dat regelen. wel eens gebeuren dat je een hele oude mp3 hebt. Ja, en die willen we eens overslaan natuurlijk. van de, eh, Trams. En ik kreeg straks, eh, of even geleden kreeg ik de vraag van... Eh, God uh, Willem, we zien alleen je voorkant en niet je achterkant. Ja goed, het is geen verbijden, toch de moeite dat je zegt... Moh, moh. <laughs> Ga verder met de Temptations. Je luistert naar de Soul Train, CFM Zandvoort. Ja, My Girls, The Temptations. En dit gaat allemaal heel erg snel in een sneltreinvaart. We hebben maar twee uur. Reach Out. van de Fortops Tops. En dat brengt ons weer op 5 voor 9. Gaan we richting het journaal. Reclame. Eh, verkeersberichten. Middagtemperaturen worden verwacht. Als het goed is tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds. Dat is wat mij vertelde is tenminste net door het KNMI. En even verder met Dennis Edwards. Don't look any further. eventjes voor alle mensen die dus meekijken met uh, eh, ZFM Zandvoort. Ik was even met beeld en hoe kwam dat? Er stond een man, die stond op de tafel hier, de hele boel schudden. En dat vind ik hem niet erg. Met de Soul Show ken alles. En die maakt foto's, die maakt films. Geen idee waarom, maar ik heb zo'n idee dat me dit geld gaat kosten. Ja, jongens, nog een klein, even een klein stukje. En eh, ik wil eigenlijk uh, het nummer helemaal draaien. Maar dat gaat niet lukken. Maar hij gaat in ieder geval wel eventjes eh, richting... onze programmaleider Albert-Jan Vos, want hij vroeg erom. Jaren geleden, dus bij deze... Albert-Jan, ik zal hem in het volgende uur nog een keertje verleden voor je draaien. Want anders hoor je hem iets van 18 seconden. Dat kan niet. Ik hou graag tevreden luisteraars. Ik zou zeggen tot de klok van, uh, ja, zometeen.